hunger to satisfy. live in Zandvoort. En jij bent erbij. So close to midnight, under the street lights, leaving behind what I don't need. I've walked like a blind man, now my eyes are open, and you are the only place for me.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 Dik de Hark met het NOS journaal. In het zuidoosten van Afghanistan is een NAVO-helikopter neergestort. Volgens woordvoerders van de Taliban en het Afghaanse leger is het toestel door opstandelingen neergeschoten. De NAVO heeft dit niet bevestigd, maar erkent wel dat het is neergestort. Het incident vond plaats in de provincie Zabul, op 6 kilometer van de provinciehoofdstad Kalat. Over het lot van de bemanning is niets bekend. De AIVD hoeft mensen niet meer te informeren dat ze zijn afgeluisterd. Dat schrijft minister Heers aan de Tweede Kamer. Het melden zou te veel werk kosten en geen meerwaarde hebben. De AIVD is sinds 2007 verplicht om achteraf tegen mensen te zeggen dat telefoontjes zijn afgetapt. Maar dat is nog nooit gebeurd. Een van de redenen is dat afgeluisterde mensen soms na een aantal jaren onvindbaar zijn. Premier Berlusconi zegt dat er een zware slag is toegebracht aan een maffia in Italië. Er is voor 700 miljoen euro aan grond, huizen en bedrijven in beslag genomen. Het bezit komt uit de erfenis van een maffia-kopstuk uit Napels. Ook werden tientallen mensen gearresteerd die lid zouden zijn van de maffia. Ze worden verdacht van drugshandel. Amerika denkt niet dat de nieuwe machthebbers in Kirgizië een anti-Amerikaans beleid willen voeren. De opstand is ook niet aangestuurd door Rusland, zegt een hoge adviseur van president Obama. In Kirgizië staat de militaire basis van de VS. Die wordt gebruikt voor de strijd in Afghanistan. Er zijn berichten dat de opstandelingen die basis weg willen hebben. Liverpool heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Europa League. De Engelsen wonnen thuis met 4-1 van Benfica. Hamburger SV schakelde standaard Luik uit. Fulham was over twee wedstrijden beter dan Wolfsburg. En Atletico Madrid was in de kwartfinale beter dan Valencia. In de halve finales neemt Hamburger SV het op tegen Fulham.